Waarschijnlijk hebben ze het dan over wapensteun aan Oekraïne. Ook gaat Zelensky naar een bijeenkomst van de Amerikaanse Eerste en Tweede Kamer. Zijn bezoek is best bijzonder. Het is de eerste buitenlandse trip sinds het begin van de oorlog. Er wordt vandaag weer gestaakt in het Verenigd Koninkrijk. Na de verplegers legt nu het ambulancepersoneel het werk neer. Er rijden vandaag dan ook amper ambulances rond, vertelt correspondent Vuur Launsbach. Nou, je moet in ieder geval zorgen dat je vandaag niet je been breekt. Want dan is inderdaad de kans groot dat er geen ambulance komt. Um, een van de stakende ambulancemedewerkers die zei gisteren dit. We kunnen alleen maar hopen voor het beste dat iedereen zoveel mogelijk binnen blijft. Dat niemand per ongeluk valt, dat niemand ziek wordt en dat er geen auto ongelukken zijn vandaag. Alleen in noodgevallen kun je met een ambulance naar het ziekenhuis. In het Verenigd Koninkrijk zijn er al veel langer problemen in de zorg... door drukte in ziekenhuizen en een tekort aan ambulances. Zo moest een vrouw van 93 na een val ruim 12 uur wachten op een ambulance... en in het ziekenhuis moest ze nog eens 12 uur wachten voordat ze geholpen kon worden. En in Spanje vliegen de loten voor El Gordo weer over de toonbank. Het prijzengeld voor de kerstloterij is enorm. In totaal bijna 2,5 miljard euro. Correspondent Rob Zoutberg spreekt met Christina van 28. Zij woont in Madrid, maar spreekt ook Nederlands. Ik ben alleen studeren, dus ik heb niet veel geld. En ik denk, het is, is goed voor mij dat ik een huis, een huis kan kopen en een, auto, een nieuwe auto. Veel mensen zijn bang dat hun vrienden of collega's wel wat winnen, maar zij niet. En dus doet bijna iedereen mee. Bij de loterijkantoren staan urenlange rijen. In totaal worden er 127 miljoen loten verkocht. Het weer droog en best zonnig, al zijn er aan het einde van de middag wel weer wat buitjes.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 It's Christmas time, there's no need to be afraid. At Christmas time we letting light LDC Circuit Kersteditie. Klaar voor de start? Na het succes in de zomer opent het LDC Circuit voor een speciale kersteditie. Doe je mee? Geef je op en kom langs voor de race. Deelname is gratis, snacks en drinken zijn aanwezig. Kinderen zijn welkom met stepjes en skielers. Volwassenen met rollator, scootmobiel of elektrische rolstoel. Aanmelden via l.oudendijk plus.zandvoort.nl l.oudendijk at plus.zandvoort.nl of 06 33 80 3279 06 33 80 3279 En het is vandaag van half drie tot vier uur.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 Kerstmuziek. Kom in de kerstfeer met pianist Charles van Reuvel. Zing gezellig mee met allerlei bekende kerstliedjes. Gratis. Inclusief koffie, thee en wat lekkers. Aanmelden kan via 06 3380 3279. 06 3380 3279. En het is vrijdag 16 december vanaf half elf. En de locatie? De Blauwe Tram. De volgende is Bing Crosby. White Christmas. love Achterin volgens Queen met Thank God It Is Christmas. Gevolgd door Share, Christmas. De Zandvoortse adviesraad, Sociaal Domein, adviseert sinds 2015 het college gevraagd of ongevraagd, deskundig en onafhankelijk over zaken die in brede zin verband houden met het welzijn van het dorp en haar inwoners. Leden van de adviesraad worden benoemd voor maximaal twee termijnen van vier jaar. De Zandvoortse Adviesraad Sociaal Domein werd in het leven geroepen nadat gemeenten door het Rijk werden verplicht om burgers actief te betrekken bij het totstandkoming van het beleidskeuze. De leden van het adviesraad vormen samen een mooie afspiegeling van de Zandvoortse samenleving, hebben relevante belangstelling en of deskundigheid en zijn gemotiveerd om zich in aanloop naar elke vergadering te verdiepen in de lopende zaken. De volgende is Emerson, Lake and Palmer.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 was een hele jonge Michael Jackson met I Saw Mommy Kisses Santa Claus. De inzameling van DE-punten voor pakken koffie voor de voedselbank door de Lions Club Zandvoort loopt nog tot eind december. Er is een goede start gemaakt en de initiatiefnemers maken zich nu op voor een eindsprint. Mocht u beschikken over de DE-punten of oud en vreemd geld... dan wordt u van harte uitgenodigd die in de zuilen te deponeren. De zuilen staan bij Bakker Bertram, Hema Zandvoort, AH Zandvoort en Pluspunt. Het oud en vreemd geld gaat naar stichting Fright for Sight... ter financiering van de onder meer staar- en oogoperaties in de derde wereldlanden. De volgende is Frank Sinatra. Let it snow, let it snow, Let Us Know. Vooral blijven dromen. Oh, the weather outside is frightful, but the fire is so delightful.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 Let it snow, let it snow, let it snow. Doesn't care if it's ten below. He's sitting by the fire's cozy glow. He don't care about the cold and the winds that blow. He just says, let it snow, let it snow, let it snow. Let it snow. Ooh, he goes the star. Why should he worry? gal by his side and the lights turn low, he just says, let it snow, let it snow. The weather outside is frightful, but that fire is mm, delightful.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 You come back to me like a voice in a harmony, rising above me and into the dark. you the look allemaal fijne dagen en een voorzitter.